nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. such a rush, but one big step behind. haunted by the gypsy of your mind. If smile for a while. You look like shit now. Is it tears of things and hopes are slim? So come on, show me that smile and. your oortje. Dit is Radio 501. I took it for a kiss, but it couldn't have been good it. I see now what it is, we were just biting the same bullet. You called it in the air, it landed on its edge. When the crowd gathers around, you turn tail, I turn heads. Shaving down the puzzle piece, trying to make a clean fit. Take what is lovely, leave before the rain hits. It's a heartbreak up for starters as you age, not too much changes. Flush, flustered, rush for doors, advanced fire plans, handy with the way out, routes explored. Cover catching up, careful with your care, we don't go there. Nah, we keep locks and keys steadily swallowed shot, never be followed. None of them dare channel up your anger, leave it here, kindly disappear. Mind your mannerisms, I can't be flattered back. The patterns that concern, lessons probably turn to back. By now, you surely drown yourself before you help me with the sail. I'm in the wind, cross fingers for the wind. Up to 10 till they hammer in the very last nail. Challenging like every last stalemate deal no mission ends. Precision lack of friends. Happily recommend nothing to no one like that. be alright. Yeah, but I had faith that you'd see the light and ride with me. Now kiss me goodbye, and now you got me feeding kites into the night sky. Covered them with night lights. Like, did you see the beacon? I swear I let those kites fly around all week. No? Well, someone must have cut the lines or something. No? Or maybe something? Oh, you weren't looking. Okay, plan B, just panic. Run up the stairs and shut the door to the attic. And don't come up for air until you're torn from her fabric complete. And just like magic, you're all in one piece again. But I'm nothing like I used to be. Elusive and reclusive, now I'm just both times a hundred exclusively. And truthfully, I was blind to the deep end until that piece of us went and died that weekend. built it up. I lay back, peeling off the layers. The mantra's taken, fear can't stay here. Self, see you later. Fire chakra, dissolve to ether. I have to meet her. No, she knows the way. i have to die twice. No Novocaine, see the eye of Horus. I am Osiris. I meet the devil, it ain't the first time. He kills me quick, like I am nothing. Scream, St. Peter, I need you now, cousin. See the hours coming, they have got me safe. I learned their grace, they help me heal under stars. Peeling off my skin to rid my scars. It's the first time I am reborn, but I am not me. No identity, and I am finally free. I am my brother, I am my father, I am the sun, I am the water, I am an ion, I am everything. I am the vapor, a cloud of smoke. I am the cheap laugh, but I get the choke. I am a brief flash, the abstract. Zo, ik hoor het al, wordt weer danig misbruik gemaakt van Led Zeppelin. Dit keer door eh, Doomtree en het liedje Beacon. En wat dat dan weer eh, betekent. Nou, een beacon is een dingetje wat op je computer wordt geplaatst als je een website eh, bezoekt. Maar met hand op hart kan ik het vertellen, bij radio501.nl gebeurt dat echt niets als je, we weten helemaal niets van jou. En eh, als je wil dat we iets van jou weten, dan, eh, ja, dan zou je het toch zelf moeten doen. Studio at radio501.nl of even wat achterlaten in de Radio 501 chat. Ik zal je daar eh, straks later in het programma ook even toe oproepen. Want we gaan weer een aantal leuke spelletjes spelen. De Indie 501 tot 10 uur. En nu El Varner. need I can get him, but it's yet I haven't met him. That's how I'm in the state I'm in. Parade. Brrr. Dacht er hoort zomaar zijn muziek bij. Cat Stevens, die niet meer eh, Cat Stevens heet. En uh, Another Saturday Night op eh, Radio 5 leende in die 5 1 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. We gaan veel nieuwe muziek eh, draaien. Veel primeurs eh, vanavond in de Indie 501. Uh, eh, ik zei het net al in het programma van Barry. We hebben de nieuwe cd van Johnny Dowd ontvangen. Die komt pas in april officieel uit. Dus mocht je het mooi vinden wat je straks vanavond te horen krijgt... dan moet je toch nog eventjes geduld hebben. We gaan natuurlijk ook weer ons spelletje Live or Live spelen. Twee artiesten die de komende zeven dagen op een Nederlands podium staan. En ja, door te stemmen kun jij bepalen welke we helemaal gaan draaien. Ik zal straks de fragmenten daarvan laten horen. Ook weer een nieuwe aflevering van Soul Omdat Het Kan. Onbekend talent uit de jaren 60 en 70. En eh, ja, laten we maar weer even zo'n nieuw liedje eh, draaien. Dat is eh, deze keer van Ben Kweller. En dit liedje is geschreven naar aanleiding van een van zijn kwelgeesten. Hier is uh, Mean To Me op 5 alleen. Gotta scream at the top of your lungs Just to get out what you want them to hear Don't you know where I'm coming from? Black cat living across the way. Got more in him than we could ever say. Don't you know where I'm coming from? You don't know what you mean. You don't know what you mean. You don't know what you mean, mean to me. Don't regret being the ragged kid. Don't regret anything I ever did. Cause I always knew where I was coming from. Mm. My deepest cut came from out in LA take all my friends away. Don't you know where I'm coming from? You don't know what you mean. You don't know what you mean. You don't know what you mean. Mean to me. You don't know what you mean. You don't know what you mean. You don't know what you mean, mean to me. know what you mean. You don't know what you mean. Mean to me. You don't know what you mean. You don't know what you mean. You don't know what you mean. Mean to me. You don't know what you mean. You don't know what you mean. You don't know.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 Natuurlijk hoefden we niet alles te bespreken. Maar mocht ze iets willen weten, dan vertelde ik het zeker. En kon het haar niet bekoren, dacht ik het zij zo. Het zal me niet storen, maar op een dag wilde zij ook. Dat heb ik liever niet, maar goed, ze heeft gelijk ook. En nu zit ik te malen over wat ze daar zo uitspookt. Wat zou ze doen? Is ze nog net zo gek op mij als ik op haar mij Op vragen naar zijn kans. En hier begint de ellende. Het wordt een bende in mijn kop. Ik kan dat deel niet handelen. En ik wil er het stopt. Ze houdt van mij. Daar is geen twijfel over. Maar ook die liefde is gedoemd om aan een eind te komen. Of om de tijd te doden. Dat moet dan blijken. Maar voorlopig ben ik bang dat hij niet van eraf kan blijven. Ik weet ineens wat het is. De hele wereld is gek, maar niet blind. Zij zien ook wat een mooie veel te lieve jongen. Zeker een geliefde jongen, te jong om verliefd te worden. Nee, dat is een waar idee. En ach, ze gaat maar mee, want niemand close the door so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. It fills me up. It feels like living in a dream. It fills me up so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. at what you breathe. I stay awake and watch you fly away into the night, escaping through a dream. Ook nog altijd bij elkaar, als zou je dat niet denken bij het liedje. Sebia en The Second You Sleep op Radio 5 alleen. We kregen van de week eh, post uit Australië. Daar is een eh, nieuw bandje dat eh, behoorlijk naam daar maakt. Ehm, binnenkort gaat eh, de nieuwe single eh, naar de Nationale Radio Aldaren. Maar wij hebben hem hier ook al binnen. Ehm, ik moet er wel bij vertellen, het is nu zomer in Australië, januari. Wij hebben te maken met een horrorwinter. In Australië is het heerlijk weer. Graadje 25, misschien wel 30. En daar hoort deze muziek dan bij. Let wel op, hij is slechts 1 minuut 49. The Hungry Kids of Hungary en Wristwatch. never thought it happened to me. I got lost. Get it together, get it together. Oh. En dan eh, houdt hij er zomaar eh, mee op, het eh, liedje. Zal er dan toch een, iets van een bukje in zitten. Ehm, zullen we gewoon nog een keertje starten? Komt hij weer? The Hungry Kids. Ze zijn ze zijn opeens verdwenen, dus we gaan het even uitzoeken. We gaan gewoon even een andere draaien. Tawaya met Run. smile once again. And yes, it's true, you've walked down these same roads, but your pictures look like a different. Soul van Tawaya. Ze is komstig uit uh, Londen. Onder andere is geweest bij Corinne en Bailey Ray. En heeft ook in de touringband van Mark Ronson eh, gezeten. Die we natuurlijk weer kennen van zijn samenwerking onder andere met Amy Winehouse. Ze maakte muziek vanaf 2007. En eh, in 2011 Deed ze onder andere mee in de BBC-documentaire Secrets of the Pop Song. En daarin eh, ja, deed ze samen liedjes schrijven met Guy Chambers, die we weer van Robin Williams kennen. En ook eh, Mark Ronson eh, deed mee in die documentaire. Dus dat is Tawaya hier op Radio 5 alleen. Ehm, het technische euvel was dat de USB-stick volgens de computer eventjes was verdwenen. Nou, door even, ja, even toe te spreken heeft hij de USB-stick weer herkend. Dus kunnen we nu genieten van de, de volle 1 minuut 49 van de hang Hungry Kids of Hungary. Hier is een eh, aankomende hit in Australië, misschien ook wel Nederland. Wristwatch op that I never thought it happened to me. Somebody told you no. En dat was hem dus, de eh, Hungry Kids of Hungry en Wristwatch op eh, Radio 5 alleen. We gaan nog eens een zomersliedje draaien, omdat jullie het zo zwaar hebben tijdens deze horrorwinter van 2012. Zometeen live or live hier op 5 alleen. Nu eerst de Clash Train in Vain. Nou, dolle boel op de Radio alleen chat hoor. Ik word me daar een partijtje uitgelachen. Ik heb jullie hulp even nodig bij eh, Live or Live. Twee artiesten die eh, deze week ergens op een Nederlands eh, podium staan. We gaan beginnen met Blauwtsoen. Heb onlangs zijn derde album uitgebracht. En dit nummer is daarvan afkomstig. Klein stukje van Elephants. En als je het nu heel mooi vindt, moet je dat even mailen naar studioradio En zeggen, Rob, ik wil deze in zijn geheel horen. Blauwtsoen dus, keuze nummer 1. Dit zijn de voetstappen van de olifant. Ik vind ook wel dat hij iets REM'erigs heeft, eh, deze meneer. Keuze nummer 2 is eh, Laura Gibson. Beide artiesten staan deze week in Paradiso overigens. Zal zo de data nog even voor je opzoeken. Hier is een klein stukje van Spirited. nummers eh, vanavond dus. Eh, keuze nummer 1 is Blauwtsoen met Elephants. Keuze nummer 2 Laura Gibson met Spirited. Mail maar even jouw keuze door op studioradio 501nl of anders even in de Radio 501 chat. En dan ben ik met name benieuwd hoe jij Blauwtsoen eh, gaat schrijven als dat jouw keuze gaat worden. Voor live live vanavond. ook al aangekondigd op de website. Een nieuw werk van uh, Stix samen met Cubus. Dit is echt die, Dit is die shit. Zo'n shit, kan je wat harder zetten, telefoon. Ah, iets meer volume zo. Gewoon het geheel, hè. Die beat is een beetje... Yeah. Mm. Alleen maar heftig. Ja, toch. alleen maar heftig. We spreken ah. af, we spreken af en spreken tot jullie. Vanuit de vestiging zijn, praat met consumptie. Lunchpakketten vol balkons, kunkwiet. Jullie zijn scampies. Of de zwerf vond voorop in die bakfiets. Zie stik volop in actie, buiten de lijnen. De voornamelijkste veroorzaker van je buikpijnen. Je rolt nogal scheef, grappie, laat je wagen uitlijnen. Je rol uitgespeeld, grappie, vanavond thuis blijven. Ik ben een wilde stier, laat je slikken als een keelpastier. En wens je hele carrière verder nog veel plezier. Oh, je dag ST gaat niet back naar de basics. Cubus op de beats, pokken heeft een shit. Cognacje erbij, op ons gemakkie zijn we er weer. Microfoon kolossus. V als dubbel D, topless, heerlijk. Laat me concentreren en laat mijn geest uit een hockey. Jullie zien Pimpel Paas als de man eens zijn brokkie. Wij starten dit, we eindigen dit. We laten geen duivels ertussen komen en fikkie stoken, we blijven alert. Mijn hele styling is als een veel te steile trap. Kill, ik heb stijlen zat, ik klap een strijker in een stopcontact. En het is makkelijk om te blijven in een arrogante houding. Ja, dus we staan altijd open voor handen, man, launis. Wie niet leert, wie niet verder komt, wie Spunneus voor een flexe beat heeft, neem maar een Edison. Zonde van de tijd, gedonden met de rijms. Ik kom van originaliteit, ja en precise. Mijn brein is gehuld in een HB mindstate. Ik zeg je wel als trademark voor een skydive van stage. Oh, je dag is tegen niet terug naar de basics. Cubus op de beat, pokken heftig geestje. geestje. geestje. geestje. het liedje, maar ik moest het hey, hey. Op heel eenzame hoogte stiks uit Zwolle. nu de FTG. Twee jaar niet gerept en dan kom je hiermee. Je rokt nu met pokken en de FTG. Pokken en de FTG. Je weet van de twintig zijn aan. Pokken en de FTG. Je carrière van de baan gratis op internet gezet om voor jou eh, te downloaden. En dan zeggen ze dat de CD dood is. Op verzoek van de fans komt hij toch nog uit als eh, fysiek exemplaar. Alleen deze week te bestellen bij Stix. Eh, deze Mixer uh, waar onder andere Pokka dus op staat. En waar Cubus de beats van verzorgt. Wie ook met nieuw materiaal uitkomt is Bruce Springsteen. eerste liedje is vandaag gepubliceerd op internet. En het album is weer een conceptplaat. Natuurlijk grijpt hij naar het onderwerp de huidige economische crisis. En ehm, ja, ik heb vandaag een discussie gehad met iemand die zei eh, dat eh, Bruce Springsteen niet meer aan de top staat. Nou, volgens mij, als jij hoofdact bent van uh, eh, Pinkpop, zoals volgens mij, ik meen twee jaar terug het geval was, dan sta je nog wel degelijk aan de top. En samen met ons gaat hij hoop op Better Days. just blijft een mooie plaat van Toad, The Wet Sprocket, Walk on the Ocean. Ik kreeg uh, laatst nieuwe muziek eh, toegestuurd van Toad, eh, The Wet Sprocket. Daar heb ik naar geluisterd. En daar wil ik het verder wel laten. Ehm, volgende moet je ook eventjes goed naar luisteren. Ehm, dat is Sandy Black. Er wordt nog heel erg geheimzinnig over gedaan wie dat precies is. Maar ze hebben een mooi liedje uitgebracht. Gotta Get Free. Je kunt er overigens nog heel even stemmen op Live or Live. Hè? Het, ik ga het zo meteen bekendmaken. De winnaar wordt het Blauwtsoen of Laura Gibson studioradio leennl is het adres waar jouw stem naartoe kan.

Searching. sure. better sweat me, baby. 真的。 van Marvin Gaye. Come Now Check trouble, hey. Ja, komstig van eh, een soundtrack van de gelijknamige film Trouble Man. We gaan bekendmaken wie Live or Life heeft gewonnen. Je hoort het al, hè? Het zijn de olifanten van Blauwtsoen. Ik spreek je graag eh, straks aan de andere kant van de boodschappen dan gaan we nog veel meer soulmuziek draaien. Gewoon omdat het kan. Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. en eh, We Got It Wrong. Je wacht erop hè, tot eh, Mark Rutte dat een keer gaat zeggen. Sorry mensen, we hadden het fout. Maar ik denk dat het tijd wordt om naar Nigeria te verhuizen. Njekke op 501. possessed. They have to take the abuse and they, of course, are present state within children history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Blind to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. to get a better condition. Wake up, world. helemaal hoort, de nieuwe single van Santi Gold en Big Mouth op Radio 501. Hij is echt super fijn weer. We hebben er vier jaar lang op moeten wachten. Vier jaar na haar overweldigend debuut. Zo overweldigend dat ze geen goede titel uh, ervoor kon eh, bedenken. Ze heeft maar haar eh, artiestennaam gegeven, dus Santi Gold. Er is weer een eh, bijzonder goede discussie ontstaan op eh, de chatbox. Ehm, het begon met Arwin die intikte Henk Ingrid. Eh, vervolgens reageerde ik met die kunnen niet schrijven. <laughs> Arwin niet. Nee, ze kunnen alleen vakjes rood kleuren. En vervolgens het compliment van Arwin aan Henk en Ingrid. Haha, oké, binnen de lijntjes. <laughs> Nou, dat is knap zeg. Ja, we hebben die discussie dat de cd dus gewoon doodgaat. Ik, ik geloof daar zelf niet zo in. Ik blijf toch geloven dat mensen echt goede muziek gewoon willen kopen. Vorig jaar was er ook die, eh, die verbazing om het album van eh, Adele. Waarom dat zo verschrikkelijk veel eh, verkocht heeft. En al die andere albums niet. Nou, Dave Grohl van de Foo Fighters die heeft het antwoord gegeven. Omdat het zo'n fantastisch goed album is. En die andere albums zijn gewoon volkomen ruk. En daar hebben de mensen gewoon geen geld voor over. Dus plaatmaatschappijen gewoon even beter gaan selecteren. I the alcohol. Let's pop with the homies in the six Rag top, ducking from the cops cause my L's on doodle. Bending round the corners, got a couple screws loose. Living la low, cause all your boys used to. So tell me what you trying to do. We could drive, we could fly. I need a ride or die. Five foot tall big thighs. I met this little raw, dipping in my L cold by the mall. The box with a sun-kissed body and a long pretty hair. She stood about five foot tall. She was like, pull up to my bumper, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. She was like, pull up to my bumper, baby. born in the lake, spent time in the bay. That's why your boy P say yay all day. You can catch me with the homies, just be cool. Where you at, B? Right here, fool. From Pico to Telegraph in Oakland. Popping collars with my partners with my third eye open. Slapping messy Marv or DPG. Some old DJ Quick and Sugar Free. In the L, the L, the L, the L. The coast, the coast, riding up the coast West Coast doing the most. Yeah. With your creeds on top and my creeds on the bottom, we could do anything. Now tell me if you got me, we could drive, we could fly. I need a ride or die. Five foot tall, long hair, thick thighs. I met this little bro, dipping in my Elko by the mall. With a sun kissed body and a long, pretty hair. She stood about five foot tall. She was like, pull up to my bumper, baby. She was like, pull up to my bumper, baby. You see, I think it's only like two decisions you need to make in life. Either choose up or choose down. So let me know when you're trying to pop and fly with a real one. It's your boy Polyester, aka Real Deal P, the king of pop. Yeah, yeah, yeah. To my bumper, baby. Niet alleen muzikaal, maar ook uh, wel een rip-off. Polyester de Saint en de Jelko. Een tipje die kreeg van mijn uh, vriend uh, eh, Stix uit Zwolle. Ik hoorde volgens mij ehm, hoorde ik wel een, wel een, een citaatje van Grace Jones daar namelijk in. Ehm, ik kreeg nog een mailtje van Sonny Meilman van de week. Artiestennaam Sonic, 21 jaar oud en druk bezig met het maken van rapmuziek. Ehm, wel een, een, leuk liedje wat zij eh, in 2010 hebben gemaakt is eh, Welkom. Dit is opgenomen samen met kinderen van het asielzoekerscentrum in uh, Dronten. Er is van nummer ook een videoclip uitgebracht. Die zullen we deze week eventjes op de website radio 5 zetten. En um, clip is in ieder geval al zo'n 6500 keer bekeken. Ehm, het is eh, samen met het AZC-project eh, geheel uit eigen initiatief eh, gestaan. En gelukkig volop aandacht daarvoor in de media. Onder andere de diverse kranten in de regio Zwolle, Kampen en Dronten. En ook op de site van het Vluchtelingenwerk. We gaan er gewoon eventjes naar luisteren met z'n allen. Sonic dus en welkom! zie dat leeft. Mensen vechten voor hun toekomst zonder dat ze beter weten. Verder gaan met denken en verder gaan met leven. Zo stress in een vreemd land waar ze de taal niet spreken. En als het zee is meer dan alleen een plek waar mensen komen, wonen en zijn voor hun eigen recht. Samen met elkaar is het belangrijk dat er strijd is. Deze mensen weten dat er niet altijd zoveel tijd is. Respect, hoop, geloof en vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, want samen moet je verder bouwen naar een toekomst. Vol met kracht en goede dingen. En een goede toekomst, dat is wat ze je verdienen. Zie ik de kids smilen, begint het zonnetje te schijnen Samen met elkaar, alle nationaliteiten Ik geloof in ze en dat doen we allemaal Kijk om je heen, want die kids zijn niet centraal Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk Eén grote familie, we rappen het refrein Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk grote familie, we rappen het refrein. En welkom op de vlieger, hier is het één liefde. De plek waar de kids samen leren en genieten. Het is geven en nemen, geen plek zoals deze. Net als het AZC waar ze wonen en leven. Met een doel voor ogen, een doel voor de toekomst. Twijfel is niet nodig, want ik weet dat het goed komt. Zie de kids shinen, iets om trots op te zijn. Zoveel door elkaar, alle nationaliteiten. Vergeet nu de stress en geniet van de les. Je maakt zoveel mee op zo'n bijzondere plek. Salam alaikum Weet dat het goed met me gaat, weet dat ik trots op je ben. Voor de ouders van de kids is er zoveel respect. Bewondering en medeleven toon ik in mijn raps. Gooi die handen in de lucht en laat die anders zien. Samen maken we die één, één liefde, één familie. Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één. Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee. Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk. Eén grote familie, we rappen het refrein. Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één. Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee. Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk. Eén grote familie, we rappen het refrein. Somaliërs, Irakezen, Iranezen, Afghanen, Polen, Koerden en Armenen. Kazagen, Egyptenaren, Syriërs, Russen. Tsjetsjenen en Georgiërs. Hondurezen, Chinezen en Roemenen, Zimbabwanen, Indiërs en Singalezen, Turken, Birmezen en Turkmenen. Zoveel mensen die samen op één plek leven. Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één. Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee. Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk. Eén grote familie, we rappen het refrein. Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één. Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee. Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk. Eén grote familie, we rappen het refrein. Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één. Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee. Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk. Eén grote familie, we rappen het refrein. Welkom op het AZC, met z'n allen zijn we één. Gooi je handen in de lucht en iedereen doet mee. Allemaal verschillend, maar allemaal gelijk. Eén grote familie, we rappen het refrein. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Eh, live in de studio uitgelachen. Maar inmiddels ben ik erachter. Het was eh, door het korte plaatje van de Hungry Kids from Hungary. Maar dat was een technisch probleempje, mensen. Gewoon een technisch probleempje. Ik had nooit zoveel met Wilco tot ik deze hoorde. Casino Queen. Hands of Horses, Is There a Ghost op Radio 5 alleen. We kregen van de week eh, post uit Amerika. Het gaat om het nieuwe album van eh, Johnny Dowd. Eh, ik geloof inmiddels zijn tiende alweer. Um, het komt pas in april uit, dus ja, je moet toch eventjes geduld hebben mocht, het jou, mocht je het leuk vinden. Ik, hij is zelfs zo vers, hij kwam gisteren binnen. Ik heb hem nog helemaal niet beluisterd. Het album zou oorspronkelijk heten Regrets I Have A Few, maar tijdens de opname zat Johnny na te denken over zijn ja, over zijn leven. En hij had eigenlijk nergens spijt van. Dus hij had besloten om toch maar een andere albumtitel eh, te gaan hanteren. En dat is No Regrets geworden. 13 tracks waarin hij maar liefst 15 dames bezingt. Eh, Johnny zegt: Het album gaat over de meisjes en vrouwen die ik gekend heb, over wie ik gefantaseerd heb of op tv zag en van wie ik nog steeds hou. Dus ik ben gewoon een beetje op, eh, op basis van titel uh, uitgaan. Uh, een Betty is meestal, is meestal wel een knappe verschijning, vind ik. Toch laten we daar eens eventjes naar gaan luisteren. Johnny Dowd op Radio 501. Kan iemand die telefoon opnemen? Hallo. Is this Betty? Hi Betty. Guess who this is? No. No. It's Johnny. Johnny down. Oh, Betty. Betty, please, don't hang up. I just want to ask you a question. Oh, by the way, how are you? Yeah, Johnny Dowd. Yeah, from high school. Yeah, yeah, that's right about Betty. I just wanted to know if you still had my football leather jacket. Johnny, Johnny, have your leather jacket. Tisk it, task it, leather jacket. Oh, Betty, please, no, no, don't hang up, don't hang up. No, I just thought that you might still have it. It's Johnny Dowd. You remember? Don't Betty, please. Betty, don't hang up. Betty, don't hang up. I, I know where you live, Betty. If you'd like, I could stop by. I, I could stop by and pick up the leather jacket myself. your leather jacket. Just it, just it. Leather oh, jacket. Betty. Betty, please. Yeah, I know. We pledged our eternal love. You got my leather jacket, but it didn't seem to work out. Yeah, I know where you live, and I know where your children go to school, and I know where your husband works. Betty, please, don't hang up, Betty. ready. Now don't hang up, please. I, I think I went a little off the track there. I just want my leather jacket back. Betty, don't hang up. Johnny, Johnny, have your leather jacket. Tisk it, leather jacket. Have your leather jacket. like Ivy League in the street. I succeeded, the ghetto was my garden of Eden. It was hard to defeat him, the beast. He tried to turn the God to a heathen. Check it see the black Madonna picture, that lady holding the baby. As I look in her eyes, what I saw did amaze me. New Orleans underwater, screaming, somebody save me. Immigrants at the border, treated wrong and unfairly. In India, it's plenty of poor crying babies. Back at the home front, jobs wanted like crazy. Me, I'm never selfish, it need help the helpless. Looking at the sky for all almighty, can you help us? I can't stress what I can't control. Heart of a street hustler, panther soul. As I sit on the throne, what's not in the stars, I just let it go. Favorite garb linen clothes. So I pray to God that a new plan unfolds. I gotta say it and it goes. I started in the project, now look what I accomplished. To say nobody helped me is nonsense. I'm just honored to be in this position. The best feeling that I ever have is when I'm giving. Listen. Naast het nieuwe materiaal van D'Angelo dat aankomt, is dit een nieuwe track van Maxwell. Samen met eh, Nes hoorde je hem op Radio 5 alleen en Help Somebody. Het is tijd voor onze eh, ja, toch nog wel redelijk nieuwe rubriek. De derde keer Soul, omdat het kan. En eh, ja, deze keer staat centraal de comments. Ze hebben maar liefst zeven singeltjes uitgebracht. En ze hebben één klein succesje gehad met hun, ja, hun eerste singeltje. No Time For You, dat is nog gecoverd door de OJ's veel beroemder geworden dan de, de Comments. En No Time For You is ook het zevende singeltje van eh, de Comments eh, geworden. En veel verder zijn ze niet eh, gekomen. Dus je raadt het al welke van ze gaat draaien. Hun bekendste hier op Radio 501.

girl with a sad face. She hasn't got the time, and I haven't got all night. Why should we both? See You Dancing op Radio 501. Hij is inmiddels binnen hoor. Onze hip-hop god Gio. Straks staat hij weer met geluid uit de bunker. We gaan maar wat van die muziek draaien, denk ik, ja. Zo moeilijk op 501. Moet, moet ik jeuken? Als het jeuk moet ik neuken. Dan ben ik kras, ga ik los in het bos, in het bad of op tafel in de keuken. Ik moet het hebben als mijn pakje peuken. Druk op mijn bank, passen waggie zonder deuken. Een volle tank, schone Goed bekeken, zit niks me tegen. Hier schijnt de zon, daar bakken met regen. Ik blijf waar ik ben, maar als het moet ga ik goed. En precies zoals ik kwam met niets en alleen. Nee, het is geen race voor de shine of the boot. Het is hoe ik doe, hoe ik me voel. En ik voel mezelf. Eh, want niemand is heten. duvel duvel nummer 1 Bitch, niemand is heten. Ze komen met de klik, ik doe het in mijn eentje Van begin eentjes, Brood voor de eentjes, kruimels voor de dieven. Thee voor je pony, als vulling voor je kiezer. Zit erin, als er in de kern. Oral in de O, een Zwitser in Bern. Gras in de berm, ug in de zucht. Is die A op die A, duvel komt nooit terug. Zonder mij was er niks, berucht en geducht. Ik ben dus ik ben en ik blijf lekker stug. Voor flexie, je weet hoe ik doe, je weet ben, je weg door die torens gaan. Stapgebied, wat als ik doorkom, is er geen tijd voor de sorry shit. Ik kijk om dit kop en ik meen het, ik zweer het. 2000 zoveel, ik en de rots nemen over weer. Zoveelste keer, doe niet in te spiegel harde kill voor me. Wie is rof, van komen overtuigd, kom kijken. Te veel niemand, doe mijn ding op je. Veel te lang in de stad, om te duizen voor die flikkers. Snitjes die ze zijn, onderhuizen haat de tang. Stel ze op als je wilt komen om te praten, de dam. Veel te diep voor tot die moesten ingesoepeld. Blijf uit de buurt, je bent de dupe, ik ben de hard van de zender. zo hard voor mijn zender. Draag mijn strepen laag op mijn arm, gisterman, ja je kent hem. Ja man, buffel, buffel, moves uit tot de kaal. Zo Laat me praten met ze dan, ik voel dit. Terwijl ik met ze praat, weer een nieuwe boeking. Ik kan verder weinig zeggen, ik doe mijn ding. 024, maar ben ook bij jou te vinden. Noem één MC die ik niet verslinder. Ik flow zo moeilijk, zo simpel. Een rustige leeuw, een mooie vlinder. Een mooie gouden ring om zijn ringvinger. Dat hele rap ding om zijn middelvinger. So mo duf in de building. Jij bent je tangen aan het leren dat we niet doen, niet doen. Domme jongen, je mag zelfs meekomen na een show jongen. We rollen, kriep kriep in je stad samen met pollen. Je volgt me als echo, ik noem die boys echo's. Maar als king neemt je mee kid, let's go. Ik ga niet voor de okido, we vallen om Guinness Boek, no domino, dag geloof. En een roos en pistolen, dromen in mijn chromosoom. Zit in Joe Bass Casino, die loon. Alleen ben je nooit broeder, grote broer loertje. In zijn ogen zijn we allemaal hoeren. Snoeren, zuigen, wippen, tippelend in de zone. Waakzaam en het dienstbare niet in de corner bij ons. Pomp deze jam op, het is technotronic. Even op de versnelling flippen met Diptronic. Blakke stomp onyx, kakken stom op een shit. Spillibonics, epics voor epidodo's. Killer kamp, kamp obscuur, zo. Kamp Holland, kamp Smiddy, kamp, kamp, soldaten psychisch kampen met problemen wij kampen nog met mijn kamp. Einstand alsof Adolf Amerika goed met mijn man. My man, nine man, fight dan. 9-11 maakt de Kaimans van shaitans. Ik praat niet over Porsches, praat over Babylon Astoria. Ja man, Uh, uh. Duvel, duvel. Ja man, vond het zo moeilijk. Ik heb precies nog ruimte voor eh, één liedje. En dan hoeft Gio niet eens eh, al te laat eh, te beginnen. Ik denk één minuut over tien kan je al beginnen, Gio. Dat heb je toch ook niet elke week, hè? Nee. Dit is Fuelbox. Toch weer een beetje soul hier op de donderdagavond. Working Spas. Samen met Deems. Tot volgende week.